Allemaal deuken, deuken, deuken in de auto. Allemaal deuken, deuken, deuken in de kar. Allemaal deuken, deuken, deuken in de auto. Allemaal deuken, deuken, deuken in de kar. Allemaal! Allemaal deuken, deuken, deuken in de auto. Allemaal deuken, deuken, deuken in de kar. Allemaal deuken, deuken, deuken in de auto. Joken Joke kocht een auto, zo van een jaar of tien. Het was beslist geen moordslee, dat kon je zo wel zien. Ze vroeg vier goede vrienden en ging toen aan de haal. Maar nauwelijks nou de stad uit zat zij al op een paal. Ze riepen met elkaar, die Joke maakt wat klaar. Allemaal deuken, deuken, deuken in de auto. Allemaal deuken, deuken, deuken in de kar. Allemaal deuken, deuken, deuken in de auto. Allemaal deuken, deuken, deuken in de kar. Allemaal! Allemaal deuken, deuken, deuken in de auto. Allemaal deuken, deuken, deuken in de kar. Allemaal deuken, deuken, deuken in de auto. Allemaal deuken, deuken, deuken in de kar. Een feestje bij de buren, het werd behoorlijk laat. Dan iedereen naar huis weet wel hoe dat gaat. Ze waren met z'n tienen en onze joker zei... Is iedereen akkoord, lui, dat ik naar huis toe rijd? Ze zaten in een wip, allemaal in een slip. Allemaal deuken, deuken, deuken in de auto. Allemaal deuken, deuken, deuken in de kar. Allemaal deuken, deuken, deuken in de auto. Allemaal deuken, deuken, deuken in de kar. Allemaal deuken, deuken, deuken in de auto. Wat een deuk. Allemaal deuken, deuken, deuken in de kar. Het wordt tijd dat we gaan uitdeuken. Allemaal deuken, deuken, deuken in de auto. Ik ben er wel aan de slag. Allemaal deuken, deuken, deuken in de kar. Allemaal deuken, deuken, deuken.